Ongeveer 80 militairen brengen hulpgoederen voor het door een aardbeving getroffen land. Het ministerie van Defensie verwacht dat het schip maandagochtend aankomt. Afgelopen dag vloog een vliegtuig met Nederlandse hulpverleners en speurhonden van Curaçao naar de hoofdstad, Port-au-Prince. Daar is de situatie chaotisch en er is een tekort aan bijna alles. Hulpverleners die vanuit de hele wereld naar Haiti zijn gekomen... hebben moeite om de miljoenen hulpbehoevende mensen te bereiken. Volgens VN-hulpverleners zijn veel mensen kwaad dat het zo lang duurt. In Port-au-Prince liggen op verschillende plaatsen honderden lijken opgestapeld. De doden worden in massagraven gelegd. De Haitiaanse minister van eh, Volksgezondheid zegt dat meer dan 50.000 mensen om het leven zijn gekomen door de aardbeving. Maar anderhalf miljoen mensen zijn dakloos geraakt en 250.000 mensen raakten gewond. In Roermond is bij een brand in een appartementencomplex een dode gevallen. Identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. De brand in het complex aan de Joep Nicolaasstraat brak afgelopen avond om kwart voor elf uit. Ongeveer 10 appartementen zijn ontruimd. 15 bewoners zijn ondergebracht in een cultureel centrum. De oorzaak van de brand in Roermond is nog onduidelijk. In de Griekse hoofdstad Athene is een bom ontploft bij het gebouw van het ministerie voor Pers en Informatie. Volgens de eerste berichten is er niemand gewond geraakt. De bom was verstopt in een prullenbak. Voorafgaand aan de explosie was een waarschuwingstelefoontje binnengekomen bij enkele commerciële televisiezenders.